René van Brakel met het NOS-journaal. André Kuipers vertrekt op 21 december naar het internationale ruimtestation ISS. Dat heeft de astronaut op Twitter bekendgemaakt. Kuipers gaat voor een half jaar de ruimte in. Op 16 mei keert hij weer terug. In het ruimtestation zal hij tientallen wetenschappelijke experimenten uitvoeren. Kuipers zou eigenlijk volgende maand al vertrekken, maar vanwege een ongeluk met een Russische draagraket in augustus werd de missie uitgesteld. Het wordt de tweede ruimtereis voor André Kuipers. Het gaslek dat eind van de middag ontstond bij graafwerken woonwijk woonwijken Hillegom is gedicht. Omdat er op straat hoge concentraties gas waren gemeten, moesten meer dan 50 mensen uit voorzorg hun huis uit. Ze konden terecht in een sporthal. Toen het lek was gedicht, kon iedereen weer naar huis. In Sarajevo heeft een man met een automatisch wapen de Amerikaanse ambassade beschoten. Een agent die de ambassade bewaakte raakte daarbij gewond. De schutter werd aangehouden nadat hij door een andere politieman in zijn been was geschoten. Volgens Bosnische media is de schutter lid van een militante islamitische organisatie. Zijn motief is nog niet bekend. In een natuurgebied in Florida is een grote slang ontdekt die net een volwassen hert had verorberd. In de Everglades National Park schoten beheerders een 5 meter lange Birmeese python dood. In de slang werd een volwassen hert gevonden. Het dier woog bijna 40 kilo. Het is een van de grootste slangen die in het park is gevangen en ook werd niet eerder zo'n grote prooi intact uit het lijf van een python gehaald. In de Everglades komen steeds meer pythons voor parkwacht in Florida doden de slangen om te voorkomen dat ze bewoond gebied bereiken.